you blij als een kind dat net op het strand een schelpje vindt. Blij als een man die kijkt naar zijn vrouw die hij bemint. Mooi als een bruid met een gouden ring en een klok die luidt. Trots als een pauw, omdat ik weet dat ik van je hou. Zo voel ik mij door jou, omdat ik van je hou. dat net op het strand een schelpje vindt. Warm als de zon, omdat het door jou bij mij begon Verder dan het blauw, het blauw in de lucht, zo hou ik van jou. Helder als een ster, die staat aan de hemel en net zo ver. Dieper dan de zee is mijn liefde ik draag het mee. Zo voel ik mij door jou, omdat ik van je hou. Blij als een kind dat net op het strand een schelpje vindt. blij als een kind dat net op het strand een schelpje vindt. Blij als een man die kijkt naar zijn vrouw die hij bemint. Mooi als een bruid met een gouden ring en een klok die luid Trots als een pauw, omdat ik weet dat ik van je hou. Blij als een kind dat net op het strand een schelpje vindt. Blij die kijkt naar zijn vrouw die hij bemint. Blij